Mark Visser met het NOS-journaal. Het kabinet benadrukt dat er geen sprake is van overeenkomst tussen Griekenland en Finland over een onderpand voor de steun aan de Grieken. Dat staat in een brief van minister De Jager die hij aan de Tweede Kamer heeft gestuurd. Finland heeft volgens het kabinet geen voorkeurspositie. Voor zo'n overeenkomst is de instemming van alle eurolanden en het IMF vereist en dat is niet het geval. De Kamer had het kabinet om opheldering gevraagd nadat bekend was geworden dat de Finnen en de Grieken een overeenkomst hadden gesloten over een onderpand van een half miljard en een miljard euro. Nederland is geen voorstander van een onderpand in de vorm van geld, omdat het zou betekenen dat Griekenland extra geld moet lenen om dit onderpand te kunnen verstrekken. Verder schrijft de jager dat het kabinet de Kamer wekelijks vertrouwelijks gaat informeren over de stand van zaken rond de hulp aan Griekenland opstandelingen in de Libische hoofdstad Tripoli hebben gezegd dat ze de stad morgen helemaal in handen willen hebben. De opstandelingen ondervinden nu nog tegenstand van het regeringsleger in sommige wijken van Tripoli. Het leger heeft tanks en scherpschutters ingezet. De strijd concentreert zich rond het bolwerk van kolonel Gaddafi en is in de loop van de dag geluwd. Waar Gaddafi zich bevindt is onduidelijk. De opstandelingen hebben laten weten dat nog voor de opmars naar Tripoli is onderhandeld met de autoriteiten in Tripoli. Ze zeggen dat veiligheid in Tripoli een van hun prioriteiten is. Nieuwslezer Eva Jinek stapt over van de NOS naar WNL. Bij WNL gaat ze samen met Merel Westrik een nieuw dagelijkse ochtendshow presenteren. Ook krijgt ze onder de titel Eva op zondag een talkshow op zondagochtend. Evi Jinek werkt sinds 2004 bij de NOS. Sinds 2008 is ze presentator. Hoofdredacteur NOS Nieuws Geloof zegt in een reactie dat de NOS een groot talent verliest. En noemt Jinek een exponent van een jonge generatie waar de NOS zich graag mee verbindt. Het weer wisselend bewolkt met vooral in het noorden wat zon in het zuiden een beetje regen. Temperatuur van 20 graden op de wallen tot 24 in het oosten. Morgen met 25 graden drukkend warm en dan vooral smiddags en s avonds onweersbuien. Dit was het NOS Journaal. Dit is Dennis Mooi van de ANWB. Op de A1 naar Amsterdam staat voor knooppunt Diemen 3 kilometer door een ongeluk.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 www.zfmzandvoort.nl ZFM I, ah, I love the colorful clothes you wear And the way the sunlight plays upon her hair ah, I hear the sound of a gentle mood On the wind that lifts her perfume through the air just because ta, ta, about heaven.